Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Israëlische luchtaanvallen op dorpen in het zuiden van Libanon zijn negen mensen gedood. Dat zegt de Libanese overheid. Het zijn de grootste aanvallen sinds het staakt het vuren vorige week inging in Libanon. Israël zegt dat ze luchtaanvallen hebben uitgevoerd omdat Hezbollah zich niet aan de afspraken hield. Volgens Hezbollah heeft het Israëlische leger het bestand juist al heel vaak geschonden. In Scherenberg in Gelderland zijn gisteravond gemeenteraadsleden bekogeld met vuurwerk. Dat gebeurde toen ze aankwamen bij een vergadering over een nieuw asielzoekerscentrum. Inwoners die daartegen zijn hadden zich buiten verzameld. De vergadering ging wel gewoon door. Na afloop had dit raadslid nog steeds last. Ik heb nog steeds mijn eh, gehoor kant niet, uh, niet of nauwelijks terug. Ik heb oorzuizen, pijn in mijn hoofd en uh, licht Ook is er een auto van de handhaving beschadigd. Er is niemand opgepakt. Een Amerikaanse rechter blijft erbij. Elon Musk mag zichzelf niet een megabonus van 56 miljard dollar geven. Tesla wil Musk, die CEO van het bedrijf is, het gigantische bedrag als extraatje overmaken. Maar begin dit jaar werd dat door de rechter tegengehouden. Nu, bijna een jaar later, heeft dezelfde rechter er nog een keer naar gekeken en ze blijft bij haar beslissing. Elon Musk vindt dat aandeelhouders moeten beslissen over salaris en niet rechters. De oemaguma, de harige boomadder en de smalsnuitkrokodil. In een enorm regenwoud in het midden van Afrika zijn de afgelopen 10 jaar meer dan 700 nieuwe dieren en plantensoorten ontdekt. Het congo zo heet het gebied, is het op één na grootste tropisch regenwoud van de wereld. Daar leven dus ontzettend veel soorten die nog niet in de biologieboeken stonden. Het Wereld Natuurfonds vindt alle ontdekkingen... Nou, fantastisch nieuws natuurlijk. Eh, en heel belangrijk eh, toont het aan hoe belangrijk wel niet het Congo-bekken... of een groot uitgestrekt natuurgebied is voor de aarde. En hoe belangrijk het is om dat dan ook te beschermen. De lokale bevolking kende veel van de ontdekkingen dieren en planten al wel... maar om als officiële soort in de boeken te komen... moeten wetenschappers er uitgebreid onderzoek naar doen. Het weer nog een wisselende dag met vanochtend wolken en zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag is het vaker droog, al zijn er vooral in het noorden wel nog wat spetters bij een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wordt viel op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn.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 I could see in the distance all the dreams that were dear to me every choice I had to make left you on your own. Somehow the road we started down had split us under. Too late to realize I fall apart.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 Het gebeurde bij aankomst voor een raadsvergadering over een nieuw asielzoekerscentrum in Didam. Er is niemand aangehouden. Door een Russische luchtaanval op het westen van Oekraïne is de stroom uitgevallen in een deel van de grote stad Ternopil, meldt de burgemeester. De omvang van de droneaanval van de stad waar ruim 200.000 mensen wonen is nog niet bekend. In Centraal-Afrika zijn de afgelopen 10 jaar 742 plant- en diersoorten gevonden die voor de wetenschap onbekend waren. Het gaat merendeels om nieuwe plantensoorten, maar er werden ook zo'n 100 nieuwe vissen beschreven en enkele zoogdieren, vogels en amfibieën.